Veel van het geld van de fondsen gaat nu nog naar het buitenland. Vorige week deed PvdA-leider Samson een beroep op de pensioenfondsen om meer in Nederland te investeren. De fondsen zeggen dat wel te willen, maar alleen als de overheid een deel van het risico draagt. Het geld kan gaan naar zaken als infrastructuur. Studentenorganisaties zijn positief over het mislukken van het overleg over extra bezuinigingen. Studentenvakbond LSVB en het interstedelijk studentenoverleg hopen dat nu een einde is gekomen aan de plannen voor een leenstelsel. Gisteravond liepen de gesprekken tussen het kabinet en GroenLinks en D66 vast. Het kabinet heeft steun van de oppositiepartijen nodig... omdat PvdA en VVD in de Eerste Kamer geen meerderheid hebben. De ANWB en reizigersorganisatie Rover willen weten hoeveel geld vervoerders onterecht krijgen als het uitchecken met de OV-chipkaart misgaat. Dat komt nog alles voor. De organisaties willen bekijken hoe dat probleem kan worden opgelost. De resultaten worden dit najaar verwacht. Een groot deel van de winkels van de failliete elektronica-keten de Harense Smit gaan vandaag weer open. Samen met Micro Electro, eigenaar van onder andere It's Electronics, wordt een doorstart gemaakt. Gisteren werd bekend dat 46 filialen van de Harense Smit dicht moesten. 20 daarvan gaan weer open. Met de doorstart kunnen ongeveer 300 van de 500 werknemers weer aan het werk. Klokkenluider Edward Snowden heeft bij een groot aantal landen, waaronder Nederland, gevraagd om asiel. Dat meldt klokkenluidersite Wikileaks. Ondertussen heeft de president van Ecuador in een interview met de Britse krant The Guardian gezegd dat de hulp aan Snowden een vergissing was. President Korea zegt dat de klokkenluider nu Ruslands probleem is. Het weer. De eerste uren kans op nevel of een mistbank. Daarna droog en zonnig. Vanmiddag 20 tot 24 graden. Tegen de avond meer bewolking en lokaal een bui. Dit was het NOS Journaal. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A8 van Zaandam naar Amsterdam bij Oostzaan 3 kilometer. A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Battenverdorp 6 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 tussen Nieuwendam en Watergraasmeer 4 kilometer... A12 vanuit Utrecht naar Den Haag voor Den Haag-Malieveld, 3 kilometer. A27 vanuit Breda naar Utrecht, bij Lexmond, 8 kilometer. Er staan een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. Verkeer richting Utrecht kan vanaf knooppunt Gorkum beter omrijden... via knooppunt Deil over de A15 en de A2. De andere kant op op de A27 vanuit Utrecht naar Breda... Bij Noorderloos, 5 kilometer na een ongeluk.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 Het credo voor vanmiddag, I Wanna Make You Happy, oftewel de Cooks met Junk of the Heart. Eh, welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort op zondag, 7 over 2. Vandaag de Tour Wimbledon Formule 1. Natuurlijk ook wat de regio nieuws. Tot aan 5 uur is dit eh, Zandvoort op zondag dus. En dat dus voor semi-zomerse platen, beetje barbecue platen, dacht ik zelf. Hè? Wouter Hamel is hier met uh, Breezy. Jody smiles, the room lights up with my white stardust.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 Vandaag een mooie dag hier in Zandvoort aan de Zee. Met een beetje wind, vandaar ook een beetje breezy. En muziek van Jamiroquai op de laatste dag van juni. Seven Days in Sunny June. that seem to be in charge. prachtig nummer. Eh, notering uit Your Breakdown. Emily Sunday was dat eh, met eh, Read All About It. En daarvoor de Jamiroquai met Seven Days in Sunny June. Nou, dat was dit jaar niet zo erg best, dacht ik zo. Maar goed, in ieder geval schijnt vandaag de zon, hè. laten we het zo maar stellen. We gaan even kijken naar wat sport. Lewis Hamilton die start vandaag bij de grote prijs van Groot-Brittannië vanaf pole position. De Britse Mercedes-coureur bleef in de kwalificaties op Silverstone. Stalgenoot Nico Rosberg met 0,452 eh, voor. De Duitser leek zijn vierde polepositie van eh, dit jaar te gaan halen... door in de laatste ronde de kwalificatietijd van Hamilton nog te verbeteren. Maar de Brit had het laatste woord en greep zijn tweede pole van dit seizoen. Sebastian Vettel, de leider eh, in de stand van het WK... moest genoegen nemen met de derde tijd... en zijn concurrent Fernando Alonso kwam niet verder dan de tiende plaats. Guido van der Garde die werd 21 eh, e en die start dus eh, gewoon weer achteraan. En om drie uur start de race. Ook de Tour de France. En jawel, dat is hij weer. Lars Boom heeft vandaag weer opnieuw de aanval gekozen in de Ronde van Frankrijk. De renner van Belkin behoort tot de groep die al vroeg na de start de zegen van het peloton heeft gekregen. Boom die rijdt voorop met eh, de Spanjaard Ruben Perez van Euskatel. De Canadees David Villieu van Europcar en de Fransman Blel en k van AC Duer. En onderweg eh, liggen vier kolletjes waarop punten zijn te verdienen voor de bolletjestrui. De Duitser Marcel Kittel die start in de gele trui. En de finish wordt zo, nou het zal zijn, rond half zes verwacht. En eh, inmiddels hebben ze een kleine drie minuten voorsprong de vijf vooraan in Corsica. Nou goed, gaan we ook even wat Franstalige muziek draaien, dacht ik zo. Hè? Hier bij eh, Zandvoort op zondag. Gerard Lenormand, oftewel Gerard de Norman. Met uh, die prachtige van hem, Vosé Leclay. Voici les clés pour le cas où tu changerais d'avis. Uh-huh. À ta santé, à tes amours, à ta folie. Je vais tenir mes rêves au chaud et le champagne au froid. Car je t'aime. Et n'oublie pas les 18 mois de Nicolas. les clés, ne les perds pas sur le pont des soupirs. Hein? Elles sont en or, on ne sait jamais, ça peut servir. Ne tentez pas, j'ai ce qu'il faut, on n'est jamais perdant. Quand on aime, j'ai mes bouquins et ton petit chien, eux sont contents. les clés de ton bonheur, il n'attend plus que toi. Ah, moi si par bonheur elle n'ouvrait pas. Tu sais toujours où me trouver, moi je ne bouge pas. Moi je t'aime. Et n'oublie pas la communion de Nicolas. Pas de chance J'allais t'emmener en Italie, en voyage d'amour. Pas de chance, moi je t'aime aussi. Et depuis bien plus longtemps que... ton bonheur, il n'attend plus que toi. tu sais toujours où me moi je ne bouge pas, moi je t'aime. Et n'oublie pas l'anniversaire de Nicolas. Voici les clés pour le cas où tu changerais d'avis. À ta santé, à tes amours, à ta folie. Je vais tenir mes rêves au chaud et le champagne au froid. Car je t'aime. Et n'oublie pas l'anniversaire de Nicolas. Voici les clés, ne les perds pas sur le pont des soupirs. Ah. Elles sont en ordre, on ne sait jamais. Montreal met Just a Flirt. En daarvoor Gerard Lenormand met Voici Leclerc. ZFM, Westkust, weerbericht. Het is één minuut eh, over half drie geworden. Je luistert naar ZFM, de lokale omroep voor eh, Zandvoort en Bentveld... met het weer van niemand minder dan eh, Lex van den Hoorn, onze eigen weergoeroe. Nou, vandaag was het eerst bewolkt. In de middagperiode met zon, matige zuidwestenwind... en een maximum vandaag van 18 graden. Morgen meest bewolkt en kans op wat regen. Matige west-zuidwestenwind en een maximum van 1 graadje lager. Dat is 17 graden. Normaal is dat 19 eh, graden trouwens. Wil je een plons nemen in het zeewater? Ik kan het je nog niet aanraden, want het is 16 eh, graden. De komende week licht wisselvallig met eh, geregeld zon en gematigde temperaturen.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 Wat met Just a Little Bit More. Zometeen wat regio-informatie, maar eerst Stevie Wonder. is zien in ZFM, is zien in Alan Clark met eh, Back in My World. ZFM voor Zandvoort en de regio. En voor Stevie Wonder, Isn't She Lovely? Even wat eh, lokale informatie. Het Jazz Behind the Beach Festival, dat altijd gepland staat... voor het eh, eerste weekend in augustus, gaat dit jaar niet door. De organisatie heeft er een streep door gehaald wegens de financiën. Tegenvallende opbrengsten voor de horecaondernemers... die het financieel toch allemaal moesten ophoesten... en te weinig belangstelling van het publiek. Onlangs is de beslissing genomen om er in ieder geval dit jaar niet mee door te gaan. De organisatie Stichting Muziekfestival Zandvoort, een groep van 13 samenwerkende cafés in Zandvoort, willen of kunnen eh, zich niet meer inzetten voor dit jazzfestival en heeft het van de agenda af laten halen. Er komt wel een vorm van jazz behind the bar in dat weekend, maar dat is aan de individuele ondernemer en zal zeker niet grootschalig zijn. Het is afwachten of er een eh, andere stichting of organisatie volgend jaar wel in staat is om Jazz Behind the Beats te kunnen organiseren. Een viertal andere festivals van Stichting Muziekfestival Zandvoort gaat wel door. De eerste is eh, aankomend weekend al op 6 juli. En dan is het de bekende Dancing in the Streets Festival. En later deze maand op 28 eh, juli zal op eh, meerdere podia in het centrum van Zandvoort... gezellige muziek gemaakt worden tijdens het Amsterdam Zandvoort Festival. Dit festival haakt in op de feestdag in Zandvoort... die een teken staat van Amsterdam Beach... als onderdeel van het Amsterdamse feestjaar 2013. Rondom de historische Grand Prix zal op 31 augustus... Ruud Jansen met zijn band op het Raadhuisplein optreden. En tot slot komt er ook op eh, het Raadhuisplein op 28 september... tijdens de DTM Zandvoort een festival met veel bratwurst en feestmuziek... het Deutsches Oktoberfest. Het kan dus ondanks alles toch nog een lange, hete zomer worden hier in Zandvoort. Vier Zandvoortse strandpaviljoens zijn genomineerd voor het beste strandpaviljoen van Nederland. En voor deze verkiezing moeten ze eerst kampioen van Noord-Holland worden. Meer dan 10.000 stemmen werden er in het land uitgebracht en in onze provincie, net als alle andere provincies, worden er vijf strandpaviljoens eh, genomineerd. Noord-Holland koos voor Voges Strand, Talassa, Plazant en Bad Zuid in Zandvoort. Het laatste paviljoen is eh, zomers in Castricum. 20 experts gaan nu als mystery guest op bezoek... en zullen op 69 criteria de paviljoens controleren. Uiteindelijk rolt daar, nadat de provinciale winnaars bekend zijn... op 4 juli in Noordwijk het beste strandpaviljoen van Nederland uit. De diners die eh, restaurant Evi aan de Zeestraat aan het begin eh, van de maand organiseerde voor de stichting Pink Ribbon... hebben een mooi bedrag van 500 euro opgebracht. Het was de opstelsom van een gedeelte van de omzet, de overtip van de medewerkers en giften van de gasten. Pink Ribbon, een organisatie die zich inzet voor onderzoek naar en hulp aan vrouwen met borstkanker... helpt borstkankerpatiënten door het eh, financieren van projecten en onderzoeken op het gebied van behandeling, nazorg en langetermijneffecten van borstkanker. Vooral de Ladies Night was een doorslaand succes. De dames kregen zelfs na afloop een goodiebag mee. Die was gevuld door ondernemers uit Zandvoort, Heemstede, Bloemendaal... en zelfs uit Jubega en dat ligt in Friesland. Zelfs de speciale check werd gesponsord door Project Color. Goed, we gaan weer even muziek eh, draaien hier eh, bij Zandvoort op zondag. Er zijn altijd van die platen die dan eh, gaan over juni. En dit is nou zo'n plaat die gaat over de laatste dag van juni ik, haal hem even uit mijn eh, beruchte platencollectie vandaan. Volgens mij is de voorloper van Het werd zomer van uh, Het werd gezongen door eh, Bobby Goldsboro. En hij heeft over First Time Summer, The Last Day of June. Hoor maar. Was a hot afternoon, the last day of June, and the sun was a demon.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 Het gedeelte van Zandvoort op zondag zit er bijna op. Op het eh, circuit van Silverstone wordt trouwens geraced. Maar eh, er is, na een derde van de race is daar de safety car in de baan gekomen vanwege problemen met de banden. Bij zowel Lewis Hamilton, Felipe Massa als Jean-Éric Vernier is er band volledig afgeblazen. En Hamilton was de eerste die bij eh, het, eh, de band het begaf. De Brit die vorig jaar op Silverstone won, reed in leidende positie toen zijn eh, band ontplofte. Hij slaagde er nog wel in op uh, drie wielen de pitstraat te bereiken. En daarna sprong ook bij de Ferrari van Massa, die een goede start kende, de band eraf, gevolgd door Vernier. En ook zij wisten ondanks de klapband de pits te halen. En de jury besloot daarop in te grijpen om uit te vogelen wat er precies aan de hand was. Een groot deel van de baan werd eh, geveegd en de curbstones werden nagekeken. De teambaas van Mercedes waarschuwde rijder Nico Rosberg via de radio voor het feit dat hij de curbstones moest eh, mijden als de band warm was. En in de eh, geplofte banden van Hamilton, Massa en Vernet werden sneetjes aangetroffen. Even kijken naar de, de stand op dit ogenblik. De race stand na 27 ronden. Als eerste leidt Vettel, tweede Nico Rosberg, drie Adrian Suttel en de vierde Fernando Alonso.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 sure was fun being good to you.